uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Schoonmakers van horecazaken werken vaak te lang, krijgen te weinig betaald of zijn illegaal aan het werk. Dat blijkt uit een controle van inspecteurs van de overheid bij 44 ondernemingen. Ze gingen vooral langs bij restaurants en cafés. Zes bedrijven maakten overtredingen en bij nog eens 22 wordt nader onderzoek gedaan. Bij één horecazaak werkte iemand sinds 2010 zeven dagen per week... die schoonmaker zich nooit een dag vrij te hebben gehad. De kleinzoon van de vermoorde Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn gaat in Indonesië maximaal 15 jaar de cel in. Dat bleek tijdens het proces op Bali, waar Jai Heijn terecht staat voor drugsmokkel. Hij werd opgepakt nadat hij via de post marihuana had gekregen van een vriend. Daar had hij naar eigen zeggen niet om gevraagd. Vorig jaar zijn er minder incidenten tegen Joden gemeld ten opzichte van 2014. Er werden 126 antisemitische incidenten gemeld, bijna 50 minder... Volgens de organisatie die het bijhoudt, het CIDI, werden er vooral minder haatmails gestuurd en werden er minder Joden op straat uitgescholden. India moet een Italiaanse marinier vrijlaten. De man zit sinds vier jaar vast in Delhi omdat hij met een collega twee vissers had gedood. Ze dachten dat het piraten waren. Eén Italiaan mocht vanwege zijn slechte gezondheid al terug naar Italië. India moet de ander van het permanente hof van arbitrage in Den Haag nu dus ook vrijlaten. Door de strenge veiligheidsmaatregelen zijn er flinke vertragingen op de heropende luchthaven Zaventem. Reizigers staan soms meer dan drie uur in de rij, waardoor ze hun vlucht missen. Gisteren heropende premier Michel de luchthaven. Die was sinds de aanslagen in maart in Brussel dicht. Een woordvoerder van Zaventem verwacht dat het de komende dagen minder chaotisch zal zijn. Het weer, vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het is 14 tot 18 graden. Vannacht wat regen, morgenochtend trekt die regen weer weg en klaart het op. Dan wordt het een graad of 13. Dit was het... ZFM, verkeersupdate.